787 Dreamliner is voor een groot deel gebouwd van koolstofvezel en lichte metalen zoals titanium. Daardoor verbruikt het vliegtuig 20% minder brandstof dan bestaande toestellen van dezelfde grootte. De 787 kan ongeveer 300 passagiers vervoeren. De eerste Dreamliner moet eind volgend jaar worden afgeleverd. Op Terschelling heeft iemand een voorwerp van het strand meegenomen dat hoogstwaarschijnlijk een bom is. Donderdag werd het roestige voorwerp gevonden. De politie kon niet met zekerheid vaststellen dat het een bom is, maar gaat er wel vanuit. De plek op het strand werd direct afgezet met linten en de politie zette een bord neer waarop werd gewaarschuwd voor explosiegevaar. Toen de explosieve opruimingsdienst gisteren op het strand kwam om de bom onschadelijk te maken, was alles verdwenen. In 2005 werd al eens een fosforgranaat van het strand op Terschelling meegenomen. De UEFA heeft een Bulgaarse topscheidsrechter geschorst... omdat hij mogelijk betrokken is geweest bij gokpraktijken. De Bulgaar Anton Genov mag voorlopig geen Europese wedstrijden en interlands fluiten. De schorsing heeft te maken met een onderzoek naar een oefenen interland tussen Macedonië en Canada. Die Macedonië won met 3-0. In die wedstrijd kende de Bulgaar vier strafschoppen toe. Er zouden grote bedragen worden uitgekeerd wanneer er minstens drie doelpunten zouden vallen. Ook zijn zij gegokt op het aantal penalties. Op het sportgala van NOC-NSF is wielrenster Marianne Vos uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Ze won dit jaar onder meer voor de tweede keer de wereldtitel veldrijden. Beste sportman werd turner Epke Zonderland, die op het WK tweede werd op de rekstok. De estafettezwemsters werden tot beste sportploeg uitgeroepen. Ze werden eerder dit jaar wereldkampioen. En Louis van Gaal werd coach van het jaar. Het weer, in het noorden plaatselijk mist. Het koelt snel af naar min 3 tot min 8 graden. Later vannacht toenemende bewolking met tegen de ochtend in het noorden natte sneeuw. Ook overdag sneeuw met in het westen weer natte sneeuw. Middagtemperatuur min 1 tot plus 3 graden.